Zit van der Linde met het NOS-journaal. Nederlanders hebben vorig jaar een kwart minder gas verbruikt dan het jaar ervoor. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben vooral huishoudens en grote bedrijven minder gas verbruikt. Het gaat om de laagste hoeveelheid in 50 jaar. De hoge gasprijzen hebben het verbruik flink doen verminderen. Ook het warme weer heeft voor een deel meegespeeld, zegt het CBS. Voor de derde keer in een paar dagen tijd heeft het Amerikaanse leger een onbekend vliegend object neergehaald. Het doelwit vloog boven de grote meren op de grens tussen Canada en de VS. Wat er precies is neergehaald is nog onduidelijk. Eerder dit weekend werd in Canada ook een object onderschept. En vrijdag werd in Alaska een object neergehaald. Volgens de democratische senaatsleider Schumer ging het in die twee gevallen om ballonnen. De lokale verkiezingen in Berlijn zijn gewonnen door de CDU, blijkt uit de eerste exit polls. Inwoners van de Duitse hoofdstad gingen opnieuw naar de stembus... omdat de verkiezingen twee jaar terug zo chaotisch waren verlopen... dat de rechter vond dat ze over moesten. Het is de eerste keer in ruim 20 jaar dat de Sociaaldemocraten er niet met de winst van doorgaan. Trainer Ron Jans vertrekt na dit seizoen bij FC Twente. Ook technisch directeur Jans Treuer verlaat de Enschedeze club in de zomer. Dat maakten ze bekend na de wedstrijd zondag. Twente won met 3-0 van FC Volendam. Verder heeft Feyenoord de koppositie in de eredivisie heroverd... door met 2-1 te winnen van Heerenveen. RKC wist het Ajax nog even moeilijk te maken... maar uiteindelijk wonnen de Amsterdammers toch met 3-1. Vitesse won met 2-0 van Utrecht... en Sparta boekte een 2-1 zege tegen Go Ahead Eagles.